Mark Visser met het NOS-journaal. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid maakt zich zorgen over verouderde gasleidingen in Nederland. Volgens de raad is het materiaal van de leidingen niet bestand tegen zware trillingen. Het gaat om zo'n 10.000 kilometer aan gietijzeren leidingen. In 2009 werd er al gewaarschuwd, maar volgens de onderzoeksraad is er te weinig gebeurd. Er zou slechts 500 van de 10.000 kilometer zijn vervangen. Volgens de onderzoeksraad kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. De verdachte van de schietpartij in Zwijndrecht in mei van dit jaar heeft bekend. Dat heeft de officier van justitie vanochtend tijdens de proforma zitting bij de rechtbank in Dordrecht gezegd. Bij de schietpartij kwamen een moeder en haar twee dochters om het leven. De vader van het gezin raakte zwaar gewond. De verdachte, de 26-jarige Faik B. uit Helmond, was de ex-vriend van de jongste dochter. Ook heeft de man bekend een paar dagen na de schietpartij in Zwijndrecht een vrouw van 20 in Helmond om het leven te hebben gebracht. Alle vijfde doden bij het muziekfestival Pukkelpop zijn Belgen, heeft de burgemeester Klaas van Hasselt vanochtend gezegd op een persconferentie. Ook vertelden ze dat er tien zwaargewonden zijn en twee daarvan zijn Nederlanders. Ook zijn er nog eens vier Nederlanders minder ernstig gewond geraakt. Volgens de burgemeester is de prioriteit nu om de camping, waar nog altijd festivalvergangers blijven, snel en veilig te ontruimen. De daling op de beurs zit ook vandaag door. De AEX in Amsterdam stond na opening op een verlies van 1,5% en dat verlies is inmiddels opgelopen tot meer dan 2,5%. Ook Londen, Parijs en Frankfurt staan in de min. Onder beleggers bestaat de vrees voor een recessie. Eerder deze week werd duidelijk dat de Europese economieën in het tweede kwartaal vrijwel tot stilstand zijn gekomen. Door de onzekerheid onder beleggers leidde dat direct tot reacties. Het weer vanmiddag vanuit het westen steeds meer opklaringen. In het noordoosten is er nog een bui mogelijk bij een graad of 19. Het weekend wordt zonnig en warm. Zondagavond volgen wel opnieuw regen- en onweersbuien. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot 3 kilometer.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 When played by Carlos Santana. Stop the looting, stop shooting, pickpocketing on the corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's nothing missing letter. just see you later. Yeah. Chola, mama chola, ahora ven, mama chola. East Coast, ahora ven, mama chola, mama chola, ahora ven. Maria, Maria. She remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem.